Zes uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Nederlandse militaire inlichtingendienst heeft dit voorjaar... een cyberaanval van de Russische geheime dienst voorkomen. Het doelwit van de vier Russen was de OPCW in Den Haag. Dat is de organisatie tegen de verspreiding van chemische wapens. De vier zijn het land uitgezet. Vanmiddag werd ook bekend dat Amerika zeven Russische geheimagenten wil berechten... onder wie de vier die in ons land actief waren... Amerika zegt dat de Russen meerdere doelwitten hadden... die Rusland in diskrediet konden brengen. Zoals antidopingagentschappen, het MH17-onderzoek, de FIFA... en het onderzoek naar de vergiftiging van ex-spion Skripal. Premier Rutte noemt de cyberaanvallen onacceptabel en roekeloos. Nog tijdens de persconferentie van inlichtingendienst MIVD... weersprak Rusland de beschuldigingen. Rotterdam wil het afsteken van vuurwerk grotendeels gaan verbieden... en wijst zones aan waar afsteken wel mag. Dat zou moeten ingaan bij de, ingaan bij de jaarwisseling van 2019 naar 2020. Burgemeester Abu Taleb wil met 35 afsteekzones iets doen... aan de overlast en schade door vuurwerk... Nu is het zo dat er plaatsen zijn waar niet mag worden afgestoken... zoals bij ziekenhuizen en kinderboerderijen. Voormalig springruiter en bondscoach Bert Romp is overleden. Hij kreeg bij het laden van een paard een trap tegen zijn hoofd en raakte zwaar gewond. Romp hoorde bij het Nederlands team dat eerste werd op de Olympische Spelen van 1992. Tussen 2000 en 2004 was hij bondscoach van de ruiters. Bert Romp was 59. Met de kinderpostzegelactie is dit jaar 9,4 miljoen euro opgehaald. Er deden 160.000 basisschoolleerlingen aan mee. Ze verkochten niet alleen postzegels, maar ook pleisters, tulpenbollen en theepakketten. Het geld gaat naar meerdere goede doelen voor kinderen in Nederland. Het weer. In het noorden kan nog wat regen vallen. Verder is het vrij zonnig en droog, ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In Noord-Holland staan nog files op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Breukelen en Maarsen, 10 minuten vertraging. Op de A7 Zaandam richting Horen tussen Afritzaandijk en Purmerend Noord, 7 minuten.